uur. Goedemiddag, ik ben Jasper en dit is het nieuws van NOS op 3. De basisbeurs voor uitwonende studenten gaat na de zomer omlaag. Vanaf september krijgen ze 165 euro minder op hun rekening. De Tweede Kamer heeft daar vanmiddag over gestemd. Nu krijgen mbo'ers, hbo'ers en universitair studenten die uit huis zijn gegaan extra geld. Verslaggever Roel Bolsius vertelt waarom dat zo is. Toen de energieprijzen stegen en het leven door inflatie duurder werd... nam de overheid maatregelen om de pijn te verzachten. Zoals het energieplafond op op elektriciteit en gas. Maar uitwonende studenten profiteerden maar moeilijk van die maatregel... omdat ze vaak één energieaansluiting delen met alle bewoners van het studentenhuis. Om toch studenten te bereiken werd de studiefinanciering tijdelijk fors verhoogd. Maar dat gaat binnenkort stoppen, want een meerderheid van de Kamer is tegen. De maatregel was maar tijdelijk en is bovendien te duur. De basisbeurs daalt komend studiejaar van 475 euro naar ongeveer 300 euro per maand. Een man van 53 moet zes jaar de cel in voor het verkrachten van twee tienermeisjes. Dat was 14 jaar geleden in Schiedam in Vlaardingen. De man volgde de meisjes van 13 en 15 naar hun huis en nam een mede kelderbox in. De zaak bleef jarenlang onopgelost tot een DNA-onderzoek van ruim een jaar geleden. Al jaren wordt er over gesproken. Een nieuw Nederlands museum dat helemaal gaat over het slavernijverleden. Vandaag zijn de plannen gepresenteerd en is bekendgemaakt waar het Nationale Slavernijmuseum moet komen. In Amsterdam op het Java-eiland. Over hoe dat museum eruit moet komen te zien is vooraf samen met mensen uit Nederland, het Caribisch Koninkrijk en Suriname gesproken. Verslaggever Bo Heimense weet er meer over. De kern van de boodschap is dat het hele verhaal verteld moet worden over ons en met ons, zo werd er gezegd. Dus alle perspectieven moeten worden belicht, ook die van de tot slaafgemaakte. Dus eh, een museum dat een compleet beeld geeft van het Nederlandse koloniale slavernijverleden. Maar hoe dat er dan precies uitziet, welke collecties, eh, of daar ook een schip komt te staan. Dat is echt voor een volgende fase. De gemeente Amsterdam moet de plannen nu goedkeuren. De verwachting is dat het Slavernijmuseum over vijf jaar open kan. Het weer dan. Vanavond en vannacht koelt het nauwelijks af. Morgen eerst droog, later kans op buien en dan wordt het ongeveer 14 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Het is eh, relatief rustig in onze regio. 65 kilometer file bij elkaar. Op de A2 Amsterdam-Utrecht bij utrecht luisterijn Rijn. 3 kilometer met 10 minuten vertraging. 20 minuten oponthoud op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag bij Hoogmade. 10 minuutjes op de A5 vanuit Hoofddorp naar Amsterdam. 4 kilometer file voor de aansluiting met de A10. En 10 minuten vertraging op de A7 vanuit Zaanstad naar Hoorn bij afrit Avenhoorn. 6 kilometer file. 10 minuten vertraging ook op de N247 vanuit Amsterdam naar Hoorn bij Broek in Waterland.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 Het was eerst onzeker of daarvoor een meerderheid zou zijn, maar die is er nu toch. De vakbonden FNV en CNV willen dat de politiek meer maatregelen neemt... om geweld tegen NS-medewerkers tegen te gaan. De vervoerder meldde vanochtend dat er vorig jaar opnieuw meer geweldsincidenten zijn geregistreerd.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 Baby, rule in the spot, in the mug, in the watch. me. Half of y'all hate me, half y'all love me. The ones that hate me only hate me cause they don't trust me. And they say I'm lucky. You think I got time to blow all this dough and do all these shows? On flight in the llama, charging white robes. Uh oh, another episode. Do I do? To everybody that be living it up, we say. What? yeah. And all my ladies that be giving it up, uh. What you do? To everybody that be living it up, we say. What do I do? And all my ladies that be giving it up, my uh. Love. Wanna hold a name is acting. That's why they show love with more passion than average. And I ain't mad at Never leave you alone. Cause it's song when I'm home, like a song when I'm gone. We both grown, both got minds of our own. Plus we hit it off at first sight like love jones. Bitch, many zones, baby, lover, yo, hate it all. From prissy women to women that's overshadowed. But you know the ruby, living it up. ain't got all of y'all giving it up. I like little ooh, baby, how cute are you? With a body that rides on sexual. I got a stick, I ride right next to you, doing donuts and cuts then I open it up. On the freeway, hand on the wheel, foot on the clutch. Rule, baby, not giving it up. To everybody that be living it up, we say. What I do. And all my ladies that be giving it up. Uh, what you do. To everybody that be living it up, we say. What do I do? And all my ladies that be giving it up. My uh, love come on, we get right. Come on, we get live. Come on, we get right live your life. Love, you so sexy. I just want you next to me. Your whole vibe's like a sign in ecstasy. This ain't nothing but an ink thing, baby. I know the world is going crazy. I won't feel your passion. Come when you act, laugh when you cry, cry when you laugh. But it ain't nothing happen. Homegirl got a little uptight, turned off the lights and started crashing. The radio blast between me and you, but you ain't on the low with the freaking you do. Cause I thought you knew what I do. You know I know what I Cause it ain't a good night if you don't act right like Teddy B. Let's turn off the lights and grind it out. Taking no time out till the sun come out. <laughs> Let me find out. To everybody that be living it up, we say what I do. And all my ladies that be giving it up, oh. What you do. To everybody that be living it up, we say what do I do. And all my ladies that be giving it up, uh. my Love what I do. And all my ladies that be giving it up on oh. what you do. To everybody that be living it up, we say what do I do? And all my ladies that be giving it up.